Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De Ventiek is geworden door giftige verf krijgt een schadevergoeding. Dat zei minister Hennis tijdens een Kamerdebat over het gebruik van de kankerverwekkende groomhoudende verf. Bijna 900 medewerkers van Defensie hebben zich gemeld met klachten... omdat ze jarenlang werden blootgesteld aan de verf. Voor het eind van het jaar wil minister Hennis de schadevergoedingen hebben geregeld. De vergoedingen zijn voorlopig omdat het onderzoek naar de groomhoudende verf nog tot twee jaar kan duren. Amazon is vanaf vandaag ook actief in Nederland. De grootste webwinkel van de VS begint met de verkoop van 20.000 Nederlandse e-boeken via een Nederlandstalige website. De Nederlandse boekenwereld was al een paar jaar bang voor de komst van Amazon, dat bekend staat om zijn lage vergoedingen voor uitgeverijen. Volgens het Amerikaanse bedrijf is met de grootste Nederlandse uitgeverijen inmiddels een akkoord bereikt. In de VS verkoopt Amazon veel meer dan alleen boeken, maar of dat ook in Nederland gaat gebeuren is nog onduidelijk. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de uitzending van 100 militairen naar Afghanistan. Alleen de PVV en SP hebben grote bezwaren. Nederland gaat trainingen geven aan hoger personeel van de Afghaanse politie en het leger. Volgens minister Koenders is de missie veel meer dan eerdere Nederlandse bijdrage... gericht op de eigen verantwoordelijkheid van de Afghanen. Sportkoepel NOC-NSF krijgt volgend jaar 4 miljoen euro subsidie van minister Schippers. Het geld is bedoeld als compensatie omdat er minder lotto-opbrengsten naar de sport gaan. Schippers wil zo voorkomen dat de voorbereidingen op de Olympische Spelen van 2016 in Rio in de knel komen. NOC-NSF is blij met de subsidie. Het weer nog. Vannacht zijn er wolkenvelden met plaatselijk wat lichte regen. Later in de nacht wordt het droog. De temperatuur daalt tot zo'n 8 graden. Overdag begint zonnig, maar smiddags en s avonds is er opnieuw wat regen.